11 uur. Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Lang niet alle leraren zien het zitten dat de middelbare scholen straks weer helemaal open gaan. Dat staat vooralsnog gepland over anderhalve week, maar veel docenten vinden dat te vroeg. Ongeveer een kwart wil dat de scholen pas weer open gaan als ze een prik hebben gehad. De drukte in gangen en de kantine voelt niet heel veilig, vindt deze docent. Dus nu pauze. En eh, ja, het is erg lastig om ja, voldoende afstand te houden. Het hele land is een ophef als het zo druk is als op Koningsdag. En eh, ja, eigenlijk is het hier even druk. Maar eh, ja, het enige verschil is dat hier niet gedronken wordt en gezongen. En voor de rest is er evenveel drukte en het maakt niemand zich eigenlijk daar druk over. De OMT komt vandaag met een advies over het helemaal opengooien van middelbare scholen. Tijdens Koningsdag is het corona-wise alleen uit de hand gelopen in Amsterdam, zeggen de GGD's tegen nu.nl. Minstens 500 mensen raakten besmet op oranjefeestjes in de hoofdstad. En dat zijn alleen nog maar de gevallen waarvan we het weten. In andere steden waren mogelijk ook besmettingen tijdens Koningsdag... maar daar was het niet echt terug te zien in de cijfers. Nederlanders zijn vorig jaar gemiddeld een stuk rijker geworden. Uitgaan of verre vakanties waren er bijna niet bij in 2020... en daardoor konden mensen geld sparen, zegt het CBS. Het is natuurlijk een gemiddelde. Mensen die door corona geen werk meer hadden... moesten juist geld van hun spaarrekening afhalen. De zoektocht naar de Belgische militair gaat vandaag verder. De man heeft virologen en de Belgische overheid bedreigd. Begin deze week liet hij thuis een paar afscheidsbrieven achter. En waarschijnlijk heeft hij zich daarna verstopt in een nationaal park. Deze Vlaamse verslaggever vertelt dat er ook gisteravond hard is gezocht. Meter na meter afgespeurd, zelfs tot in de bomen om te kijken of dat de eh, Jurgen Konings hier zit. Ehm, maar rond half twaalf kwam dan de mededeling uh, vannacht dat hij eh, ja, niet is aangetroffen. Nu het federaal parket zegt wel dat ze gaan verder zoeken. maar hoe en waar precies is op dit moment niet duidelijk. Er is wel een tent gevonden, die wordt nu onderzocht op DNA en vingerafdrukken. Het weer steeds meer buien en tijdens die buien kan het hard waaien. Het is een graad of 15, dit weekend een natte boel.